Dit is Maud met het NWS voornaal De Franse president Macron zijn aan het gebruik van chemische wapens in de Syrische stad Douma. Macron sprak president Poetin vrijdag een paar uur voor de westerse luchtaanvallen op Syrië. Die waren een vergelding voor de gasaanval op Douma. Macron zegt dat hij Trump ervan heeft overtuigd alleen doelen aan te vallen waar chemische wapens werden ontwikkeld. Ook vindt hij dat de Amerikaanse militairen langer in Syrië moeten blijven. Zo'n 150 boze Ajax-supporters hebben in Amsterdam de spelersbus tegengehouden bij de Johan Cruijff Arena. Ze stonden de bus op te wachten na de verloren wedstrijd tegen PSV dat afgelopen avond landskampioen werd. Volgens getuigen was de sfeer bedreigend. Er was ook politie. De supporters eisten het vertrek van directeur Edwin van der Sar. Die ging samen met trainer Erik ten Hag in gesprek met de groep. En kort na tien uur mocht de bus doorrijden. De presidentsverkiezingen in Montenegro zijn gewonnen door politieke leider Djukanovic. Hij heeft 54 van de stemmen gekregen. Djukanovic is al bijna 30 jaar aan de macht in het Balkanland. Hij was de afgelopen jaren premier en ook al een termijn president van Montenegro. De pro-Europa-politicus zegt dat zijn overwinning betekent dat het land op koers blijft om EU-lid te worden. Montenegro trad vorig jaar al toe tot de NAVO tegen het zere been van traditionele bondgenoot Rusland. Een advocaat die zich inzet voor homorechten en het klimaat... heeft zelfmoord gepleegd door zichzelf in New York een brand te steken. Voorbijgangers vonden zijn lichaam in een park in Brooklyn. Een aantal kranten kregen een afscheidsbriefje... waaruit zou blijken dat hij dat deed uit protest tegen de verwoesting van het klimaat.